Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Obama noemt het een belangrijke stap vooruit... dat de grootste dam van Irak is heroverd op strijders van de Islamitische Staat. Koerdische troepen wisten de dam in handen te krijgen... met hulp van Amerikaanse en Iraakse luchtaanvallen. In de toespraak zei Obama dat hij voorlopig nog geen einde verwacht aan de Amerikaanse militaire inzet tegen IS. Wel herhaalde hij nog eens dat de VS niet van plan is om grondtroepen in Irak in te zetten. De Islamitische Staat heeft op internet de verantwoordelijkheid opgeëist voor de ontvoering van een Japanner in het noorden van Syrië, meldde Japanse media. Op YouTube is eerder al een video verschenen waarop de Japanner op de grond ligt en door onbekenden wordt ondervraagd. De man zou ontvoerd zijn door IS toen hij met een rivaliserende militante groep onderweg was. Volgens de leider van die groep was hij mee als journalist. De Raad van State bekijkt of het mogelijk is om nog dit jaar met een uitspraak over Zwarte Piet te komen. De hoogste bestuursrechter van het land doet normaal zo'n negen maanden over een uitspraak. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam is bij de Raad in beroep gegaan tegen het oordeel dat de stad vorig jaar onterecht een vergunning heeft afgegeven voor de Sinterklaasintocht. Nederland 1, 2 en 3 zijn verleden tijd. De tv-zenders van de publieke omroep heten vanaf vandaag NPO 1, 2 en 3. Ook de radiozenders krijgen NPO voor hun naam. De naamsverandering is bedoeld om de herkenbaarheid van de publieke omroep te vergroten, vooral op internet. Toen de naamswijziging werd aangekondigd was er onder meer in de Tweede Kamer wat kritiek, omdat het onnodig en geldverspilling zou zijn. Het weer in de kustprovincies kunnen de hele nacht stevige regen- en onweersbuien vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 10 graden.